lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens. Alle Simone-bundels van Hollands Nieuwe zijn nu dubbel zo groot. En kost het eerste jaar maar 4,50 per maand. Zelfs onze 40.000 bundel. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl en stap over. Deze deal geldt bij een tweejarig abonnement. Hey, de koffiejongens. Beste product van het jaar. En dat proef je. Onafhankelijke journalistiek is belangrijker dan ooit. Daarom krijg je bij je NRC-abonnement nu ook toegang tot alles van de New York Times. NRC en de New York Times. Samen voor maar 2 euro per week. Kijk voor meer informatie op nrc.nl slash The New York Times. Windfarm. Mm -hmm. Serious gourmet dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Even shaten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, de kickstart van jouw dag. 6 co twee zakken voor maar 10,99 euro. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur. Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Nederlanders in de Iraakse stad Erbil moeten de hotels mijden, zegt het Nederlands consulaat. Er zijn signalen dat hotels in Erbil worden aangevallen. Bij het vliegveld zijn drones neergehaald. Meerdere hotels in Erbil zitten vlakbij het Amerikaanse consulaat. Dat zou een doelwit zijn van Iran na de Amerikaanse aanval van gisteren. Nederlanders die vast komen te zitten in het Midden-Oosten... kunnen hun geld terugkrijgen via een speciaal garantiefonds. Maar wel alleen als ze hun volledige reis in één keer hebben geboekt. Bijvoorbeeld via de vliegmaatschappij. Daar is een speciaal potje voor. Die garantie geldt ook voor mensen die moeten overstappen in het Midden-Oosten. Lange rijen bij tankstations vandaag, nu de prijs van benzine waarschijnlijk omhoog gaat. Het AD schrijft dat automobilisten hun auto nog snel volgooiden. Sommigen hadden ook jerrycans bij zich, schrijft het AD. Experts verwachten dat de benzineprijzen snel gaan stijgen door de oorlog in het Midden-Oosten. En in de eredivisie heeft Go Ahead Eagles afstand genomen van de laatste plaatsen. In Rotterdam werd concurrent Excelsior met 1-0 verslagen. Het enige doelpunt viel 10 minuten na rust. Excelsior had kansen op meer, maar benutte die kansen niet. Het gat tussen Excelsior en de 16e plek is nu 4 punten. Het Veronica Weer van Weer Online. Soms nog regen, vannacht is het overal weer droog. Morgen aardig wat zon en erg zacht. Het wordt 13 tot 17 graden. De koffiejongens. Composteerbare cups? Check. Biologische bonen? Tuurlijk. Serieus lekkere koffie? De. Proef zelf maar. Hup, ga naar de koffiejongens.nl. Hey, de koffiejongens. Je wil elke dag vooruit daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Hey, de koffie jongens! Beste product van het jaar.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 Griepalarm! Bij Kruidvat vind je alles om je griep- en verkoudheidsklachten te verlichten. Beter ga je naar Kruidvat. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. 18 plus, speel bewust. Ja? Echt serieus? Zo, zo, Oh, wat een geld! 18.000, wat me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?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 Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren, maar in anders met die uren omgaan. De slimme technologie van KPN helpt je daarbij. Zodat jij je kunt focussen op het werk dat er echt toe doet. Ontdek hoe op kpn.com slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Veronica. Dit is Veronica. see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers and that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. Oh, That's just the way it is. Oh yeah. I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to races. We under. I wonder what it takes to make this one better place. Let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. Cause both black and white and smoke a crack tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. Uh, it ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way. I made a G today. But you made it in a sleazy way. Selling crack to the kids. I gotta get paid. But hey, well, that's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh, yeah. Hear me. Oh, come on. That's just the way it is. you'll never be the same. Be the same, yeah, yeah, yeah. Oh yeah. That's just the way it is. Oh yeah. Oh yeah. We gotta oh, make a change. It's time for us as a people to start making some changes. Let's change the way we eat. Let's change the way we live. And let's change the way we treat each other. You see, the old way wasn't working, so it's on us to do what we gotta do to survive. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool but it rains no food. And as long as I stay black, I got to stay strapped, And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back, coming back after all these years. Right, tat, tat, tat, tat. That's the way it is. Uh. take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance all days. We were cool on crazy when I, you, and everyone we knew could believe. Do days long. That's all days. That's all days long. Take your baby by the wrist, and in her mouth an amethyst, and in her eyes two sapphire blue. days we were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew do believe, do. lost its faith Our colors will fade eventually So if our time is running out Day after day We'll make the mundane a masterpiece Oh my, my, oh my, my love I take one look at you, you're taking me out voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch en heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl. Eneco verlicht vragen van ondernemers over energie. Zoals, hoe haal ik optimaal rendement aan mijn zonnepanelen? En hoe zorg ik dat mijn energiekosten niet te hard groeien? Onze experts staan ook voor u klaar met advies en slimme oplossingen. Kijk op eneco.nl slash ondernemersvragen. Met de juiste kennis maakt u de juiste keuzes. Eneco verlicht. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Bestel nu de nieuwe Samsung Galaxy S26-serie in combinatie met Vodafone Unlimited... en krijg twee gratis weekendtickets voor de race in Oostenrijk ter waarde van 600 euro. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar Vodafone.nl voordat het te laat is. Alleen bij Vodafone. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka. Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Kijk eens naar buiten. Mis je iets? Inderdaad, kleur op het terras. Daarom nu bij Intratuin twee sixpacks kleurige violen voor maar 5 euro. Blijf je verwonderen. Intratuin. Bij Basic Fit sport je nu vier weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, je hebt nog vijf dagen. Join the Feel Good Club. Basic Fit. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste. Pap! Mogen al mijn vrienden komen gamen? Wat? Allemaal? Jij denkt aan het upgraden van je internet?